uur. met het NOS Journaal. Het aantal jaar heeft de helft van de criminaliteit te maken met computers. Dat heeft procureur-generaal Gerrit van den Burg van het OM gezegd tegen Nieuwsuur. Volgens hem komt het binnendringen van computers straks net zo vaak voor als fietsendiefstal. Criminelen kunnen namelijk steeds makkelijker komen aan technieken die computersystemen kunnen platleggen. In Breda woedt een grote brand op het terrein van een meubelboulevard. Een groot deel van een woonwinkel is in de as gelegd. Er komt veel rook vrij. De brandweer adviseert omwonenden deuren en ramen dicht te houden. Op de meubelboulevard in Breda staan 52 winkels. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het vuur ontstond in een lampenwinkel en sloeg over naar een beddenzaak. In de Franse stad Lille is het afgelopen avond opnieuw onrustig geweest. Engelse supporters raakten slaags met de politie. Er zijn meerdere gewonden en zeker 30 railschoppers zijn opgepakt. In Lille zijn veel Engelsen. Het land speelt morgen in het nabijgelegen land tegen Wales. De rellen braken uit naar de wedstrijd tussen Frankrijk en Albanië... die werd gespeeld in Marseille. De Fransen wonnen het duel, maar op de valreep. Griezmann maakte in de 90 minuut het eerste doelpunt. Vijf minuten in blessuretijd werd het nog 2-0. In de Venezolaanse kuststad Cumana zijn meer dan 400 plunderaars gearresteerd. Ze werden opgepakt door de oproerpolitie nadat ze meer dan 20 winkels hadden leeggeroofd. In het land zijn plunderingen aan de orde van de dag vanwege voedseltekorten. Er is een gebrek aan bijna alles. En daardoor zijn er al wekenlang protesten in Venezuela... dat kampt met een zware crisis en de hoogste inflatie van de wereld. Het weer overdag eerst nog droog met af en toe zon, later meer wolken en buienkans met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. De komende dagen koel en wisselvallig weer.